Door negens met het NOS-journaal. Een hennepteeler in Hogeveen is mede door het winterse weer van de afgelopen dagen tegen de lamp gelopen. Andere bewoners in de straat klaagden over stank waarop de politie een kijkje kwam nemen. Toen ze zagen dat van een van de huizen een groot deel van de pasgevallen sneeuw was verdwenen, wisten de agenten genoeg. Er bleken ruim 300 hennepplanten op zolder te worden geteeld. Er lagen ook gedroogde delen van de planten. Er is nog niemand aangehouden. De moordenaar van zakenman Koen Everink moet ruim 66.000 euro terugbetalen... aan de erfgenamen van het slachtoffer en zijn bedrijf. De rechtbank heeft hen in het gelijk gesteld. Het bedrag bestaat uit twee leningen die Mark de J. nog had openstaan. Hij zegt dat hij daar al ruim 42.000 euro van had afgelost... maar volgens de rechtbank heeft hij dat niet kunnen bewijzen. In de Spaanse hoofdstad Madrid wordt al de hele dag gedemonstreerd door taxichauffeurs. Ze zijn boos over het verlenen van taxivergunningen aan diensten als Uber. Chauffeurs hebben onder meer de toegang tot een grote toerismebeurs geblokkeerd. Bij de ingang brandjes gesticht. Alleen koning Felipe, die de beurs ging openen, werd doorgelaten. De chauffeurs met gele hesjes aan hadden ook een belangrijke snelweg in Madrid geblokkeerd. De oproerpolitie heeft die blokkade met veel moeite opgeheven. Minister Slop van Onderwijs houdt vast aan het nieuwe rekenexamen voor middelbare scholieren. De coalitiepartijen D66 en CDA en veel oppositiepartijen zijn tegen. Ze spreken van een afrekentoets. Ze hebben liever dat het rekenonderwijs beter wordt. In november kwam de minister met een alternatief voor de rekentoets... omdat die veel te moeilijk bleek. Het weer vanmiddag is het droog met van tijd tot tijd zon. Temperatuur rond het vriespunt. Komende nacht daalt het kwik naar lokaal min 10. Morgen overdag opnieuw droog met geregeld zon. Bij opnieuw temperaturen rond nul. Dit was het NOS Journaal.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 tussen knooppunt Holendrecht en Breukelen. De politie doet daar onderzoek na een ongeluk. De vertraging is ruim een half uur en de linkerrijstrook is daar ook dicht. Verkeer richting Utrecht kan het beste via de Gasperdammer rijden... over de A9 en de A1.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 Dit is de top 20 met Jesse Sprikkelman. Zo, wat een spannend moment zeg. Goeiedag, welkom bij een nieuwe editie van de top 20. De meest actuele hitlijst voor Nederland en België. Jazeker, jazeker. Mijn naam is eh, Jesse Sprikkelman en ik ben het komende uur bij je. En ik heb 20 hele goede platen voor je. Want ja, de platen zijn sowieso goed. Anders komen ze niet in de top 20 de grote vraag is natuurlijk... Is Five Seconds of Summer met Youngblood nog steeds de nummer 1 van dit moment? De kans is groot, want er staat al een hele tijd op nummer 1. Maar de kans is ook weer niet groot. Want ja, op een gegeven moment zijn mensen toch uitgekeken op een, uh, op een plaats. Dat eh, leert de ervaring. Deze lijst is eh, de meest actuele hitlijst van Nederland en België. Maar het is ook nog eens een interactieve hitlijst. Je kan jouw eh, mening laten weten over een plaat. Geven van een, eh, een, leuk verhaaltje waarom je een plaat zo goed vindt. Dat kan heel simpel via uh, detop20.nl. Als je daar naartoe gaat, dan zie je hoe je kan reageren. Dan komt het direct bij mij hier de studio binnen. En hoor je het eh, vandaag of op een ander moment als de plaat gedraaid wordt... een keer hier in de top 20. Dus waarom vind je een plaats zo goed? En eh, ja, wat is er zo goed aan? Laat dat me even weten via detop20.nl. Dat zorgt ervoor dat de plaat sowieso hoog in de lijst komt te staan. En dan hoor je je eigen naam op de radio. Wat wil je nog meer? Deze lijst wordt niet alleen samengesteld door jouw mening hoor. Nee, we kijken ook naar de streams. De streams op eh, Spotify en andere streamingsdiensten. En eh, verder kijken we nog naar de downloads. Mensen downloaden nog steeds via iTunes. En eh, op andere plekken waar gedownload kan worden. En verder kijken we ook nog eens naar wat alle grote radiostations draaien. Want ja, die zijn toch wel een beetje de bazen over ja, de top 20. Zal ik je vast wat verklappen over de lijst? Kan. Kan. Ja? Oké. We hebben eh, één nieuwe binnenkomen, maar dat is in principe niet zo heel veel. En deze komt gelijk binnen op 17. Die gaan we dus straks horen. Laten we eerst nog eventjes terugblikken op vorige week. Vorige week toen was er ook een eh, editie van de Top 20, logisch, want het programma is er elke week. En toen hadden we ook, logischerwijze, weer een Top 3. En wat was dan die Top 3? Die Top 3 die bestond uit op nummer 3, Avemax en Sweet Bub Psycho. nummer 2 stonden Miley Cyrus en Mark Ronson, Nothing Breaks Like a Heart. En vorige week op nummer 1, Five Seconds of Summer en Youngblood. 3. De top 3 dus van vorige week. Is die veranderd of is die nog precies hetzelfde? Binnen nu en een uur gaan we het weten. Snel beginnen met de lijst op nummer 20. Last in Japan van Shawn Mendes en Z. 20. De beste hits van dit moment. Hey, this is Shawn Mendes. In de top 20. This is Z. Met Jesus Prikkelman. All it takes is one flight. We be in the same time zone. Looking through your timeline. seeing all the rainbows. I, I got an idea, and I know that it sounds crazy. I just wanna see you. Oh, I gotta ask that you got plans tonight. I'm a couple hundred miles from Japan, and I, I was thinking I could fly to your hotel tonight. Cause I, I, can't get you off my mind Can't get you off my mind Can't get you off my mind feel the tension. We could cut it with a knife. I know it's more than just a friendship. I can hear you thinking, right, yeah. Do I gotta convince you that you shouldn't fall asleep? it will only be a couple of hours, and I'm about to leave. Do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan, and I. I was thinking I could fly to your hotel tonight. Cause I, I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Do you got plans tonight? I was hoping I could get lost in your paradise. The only thing I'm thinking about is you and Cause I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. I can't seem to get you off my mind. Let's get Zet en Last in Japan op nummer 20 in de top 20 van deze week. En nog maar eventjes wachten. 8 maart, dan is het zover. 7 en 8 maart, moet ik het goed zeggen, staat Shawn Mendes in de Ziggo Dome hier in Nederland. Het is de top 20, de meest actuele hitlijst van Nederland en België. Mijn naam is Jesse Sprinkelman en dit zijn de nummer 19 en 18. 19. Het is net wat ik tegen nu praat, Op nummer 19 Nielsen en IJskoud. En op nummer 18 Armin van Buren en Sam Hart en Wild Wild Sun. Beide platen staan nog steeds op dezelfde plek als vorige week. Dan is nu toch daar het moment. Er is maar één nieuwe binnenkomer deze week. Dat betekent ook dat er maar één plaat uit de lijst is gegaan. En die staat op nummer 17. 17. De top 20. Hi you guys. my name is aan de gasten die iets hebben mogen doen... waar echt elke DJ jaloers op is. Ze hebben namelijk een eh, remix mogen maken van het nummer Say My Name... voor David Guetta, Mimi Rexa en J Balvin... die overigens later nog in de lijst staan. Dit zijn Lucas en Steven Anywhere in de top 20. feestje. denken we ook hier op kantoor bij de Top 20. En daarom als we de lijst aan het samenstellen zijn... hebben we deze vaak hard aanstaan. Hij is wel echt heel erg lekker hoor. Lucas en Steve. En Anywhere. Goeiedag, dit is de Top 20. Mijn naam is eh, Jesse Sprikkelman. En over Lucas en Steve gesproken, ja, eh, ik heb ze een keer ontmoet. Door mijn eh, werk. En ik kan je vertellen, de één, en ik kan ze echt serieus nooit uit elkaar halen. De één is een super aardige gast. En de andere is een arrogante bal. Maar goed, kan gebeuren. Eh, op nummer 16 is Lucas en Steve Anywhere. En op nummer 17 eh, de enige nieuwe binnenkomen deze week in de top 20. Sigrid en High Five. En mocht je denken, waar ken ik Sigrid ook weer van? En wie is het eigenlijk? Ik heb een kleine compilatie voor je in elkaar gezet. Hi, my name is Sigrid. She wowed the crowds at Glastonbury, and now Scandinavian singing sensation Sigrid has been named the winner of the BBC's Sound of 2018 poll. how you've got to this point in terms of music because I've listened to a couple of interviews you've done just recently in the last 24 yeah. hours and this wasn't your big ambition from the beginning. I mean, you're no. quite academic. Um, well, I, I my uh, my parents are not musicians, so they've never like pushed me into any direction. Um, I wanted to become a lawyer or a teacher uh, in, in, politics, and uh, I don't know. I just I guess I figured out that music was the one thing I really loved, and my parents noticed as well. And this was something you were doing on the side so yeah, I, yeah, I, I, wrote my first song when I was 16, and I tried to juggle both uh, high school and music. It's hard, feel sorry for yourself, and I don't know why you. So, you were just in, in school, after school, going home, writing songs. So one year ago, you had a pretty normal life. Yeah, I I actually studied politics for like two months. What do you mean politics? politics as in the in the university in Bergen. I moved. Oh, political science and stuff. Yeah, like yeah, that. political science. I thought you meant you were running for politics. Oh my no! I was thinking that's pretty wild. <laughs> No. Ja, Sigrid dus. Ze staat eh, nieuw in de lijst nummer 17. Ze komt uit Noorwegen. En we kennen haar dus van eh, eh, verschillende nummers. Strangers bijvoorbeeld hoorde je al in de compilatie. Everybody's Knows, Plot Twist, Don't Kill My Vibe. Allemaal in 2017 aangekomen, uitgekomen. Strangers is daar toch wel de meest bekende van. En nu staat ze weer opnieuw in de hitlijst, in de top 20. Met het nummer High Five. Goed, we gaan gauw verder met de nummer 15 en de nummer 14. 15 zinnen over dingen die niemand weet. Ik kan hardop denken bij jou en ik wil zachtjes zingen over dingen die niemand weet. nummer 15 Bluff en Zachtjes Zingen. En op nummer 14 hoorde je Guy Sebastian en Before I Go. Vorige week stond Guy Sebastian op nummer 20. Dus eh, nou, dat gaat aardig lekker. 13. Nummer 13 is van Marshmallow en Best I've been, I've been thinking. I want you to be happier. I want you to be happier.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 feel right to 20. Bekijk de hele lijst via onze website detop20.nl. Dit is de beste plaat ooit gemaakt, dat zegt Lars via detop20.nl. En uh, Jeroen die zegt, ja deze plaat moet voor altijd in de lijst blijven. Nummer 12 Imagine Dragon. jouw favoriete plaat van dit moment via detop20.nl. Hey, this is Dan and Wayne from Imagine Dragons and is our single in top 20. you hold the line? Every one of them is giving up and giving in, tell me. In this house of mine, nothing ever comes without a consequence of cost, tell me. Will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. within the past knowing we are the youth. Caught until it bleeds out a world without the peace, face a, a bit of truth, the truth. Dragons en Natural staat al een hele tijd in eh, de top 20. En heeft het altijd wel lekker gedaan. Behalve deze week. Nee, het gaat eigenlijk gewoon niet zo heel goed met de plaat. Mensen zijn er een beetje op uitgekeken. Deze week op nummer 12. Vorige week op nummer 5. En daarvoor die je op 13 Marshmallow en Best Still and Happier. Staan nog steeds op dezelfde plek als vorige week. I'll riding shotgun on the plaats die onuitsterfelijk lijkt. Just Usher en Shotgun. En op nummer 10, de plaats die van 6 naar nummer 10 is gegaan. Khalid en Love's Lies. En er is ook één plaats verdwenen uit de lijst. Er is één nieuwe binnenkomen, dat is Sigrid en High Five. Dat betekent dan ook dat er één plaats uit moet. Want ja, de balans moet op een of andere manier opgemaakt worden. En dat is deze. Er is een tijd van komen en er is een tijd uh, van gaan. Voor Calvin Harrison, Sam Smith, Promises is uit de lijst. Stond vorige week nog op nummer 14. Onze hitmachine. Ze staat op dit moment in alle hitlijsten die je maar kan bedenken. En staat ook eigenlijk bijna altijd wel in een hitlijst. Ariana Grande. Die is Think Next. but it wasn't a match. Wrote some songs about Lucas en Steve mochten er een remix van maken. David Guetta, Bibi Rexa en J Balvin.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 David Guetta, Bibi Rexa, J Balvin en Say My Name op nummer 8 in de top 20 van uh, deze week. Uh, staat nog steeds op dezelfde plek als vorige week. En daarvoor die op nummer 9, Ariana Grande Thank You Next... heeft een eh, plekje omhoog gepakt. Stond vorige week op 10, deze week dus op nummer 9. Dit zijn de nummer 7 en de nummer 6. 7. Het staan hier al een tijdje spijt me, lang nummer 7 staat uh, Davine Michel. En het duurt te lang, nog steeds op dezelfde plek als vorige week. En op nummer 6 hoor je Martin Garrix en Ban en High On Life stonden vorige week op nummer 9. 5. Ik ben zo fan geworden van James Arthur. Dat zegt eh, Dylan over eh, de nummer 5, Ruby the Stars. James Arthur en Anne Anne-Marie. En ik heb ook nog een leuk berichtje van Alissa. Alissa die zegt, ja, ik ben heel erg fan van Anne Marie. Wat heeft die vrouw toch een topstem. You know I want you. It's not a secret I tried to hide. You know you won't be. So don't keep saying our hands are tied. You claim it's not in the cards, and fate is pulling you miles away and out of reach from me. But you're here in my heart, so who can stop me if I decide it's on my destiny? What if we think I don't wanna run to you, yeah. But there are mountains, and there are doors that we can't walk through. I know you're wondering why, because we're able to be just you and me within these walls. But when we go outside, you're gonna wake up and see that it was home. one can Hij staat eh, twee keer in de lijst, op nummer 8 en dus ook op nummer 4. Dit is helemaal mes. goed Gewoon twee keer in de lijst deze week. Op nummer 4, BB Rexa, I'm a Mess. En je hoorde het net ook al op nummer 8. Samen met David Guetta en J Balvin, Say My Name. Nou ja, doet ze lekker dus. En BB Rexa heeft ook wat uitspraken gedaan over haar kont. Dat deze bij de buren van slimme FM. If there would be anything you could change about your body, what would it be? I don't, I don't know. I, I, I, would like to do more work. I would like to work out and make my legs smaller. Everybody thinks my ass is fake, but it's not. It's actually real. Um, and I have a problem making keeping it small, actually. It's just too big. Um, <laughs> I'm not going to say anything right now. Yeah, toch wel bijzonder, hè? Wij eh, op de redactie hier van de Top 20 zitten echt met onze neus in de muzieknieuws. Zeker, wij checken alles. We weten precies wat alle artiesten doen. We volgen alle social media kanalen. En daarom hebben we een klein overzichtje voor je van het belangrijkste nieuws uit de muziekbranche. Mel Emma Banten, Gabby Horner en Mel B willen niet door de Verenigde Staten gaan toeren. Bronnen melden dat de Spice Girls er vanaf zien omdat ze bang zijn dat de tour op een ruzie uitloopt. De vier overgebleven leden gaan dit jaar toeren langs verschillende steden in Groot-Brittannië. En op de dag dat Elvis Presley 84 zou zijn geworden... heeft de NBC de namen van artiesten bekendgemaakt... die volgende maand optreden tijdens een groot Elvis All-Star Tribute Concert. Onder andere Ed Sheeran, Jennifer Lopez, Shawn Mendes en John Legend zijn van de partij. En door een blessure kan Danny Vroger voorlopig niet optreden. De zanger heeft een aantal shows eh, noodgedwongen afgezegd. Helaas zal ik deze week niet op kunnen treden vanwege een blessure aan mijn borstbeen. Ik bouw van als een stekker, maar het gaat helaas echt niet, schrijft hij op Instagram. En tot zover het belangrijkste nieuws uit de muziek zien. Het is tijd voor de top 3. Op nummer 3, Eva Max en Sweet Bub Psycho. 3. Oh, she's sweet but a psycho, a little me. Max en Bub Psycho in de top 20 op nummer 3. Staat hij nog steeds op nummer 1, 5 Seconds of Summer en Youngblood. We horen zometeen eerst de nummer 2. De meest populaire muziek in Nederland en België. Dit is de enige echte top 20. Howdy, I'm Miley Cyrus. see her now. Nothing Breaks Like a Heart op nummer 2 in de top 20. Het is een spannend moment. Het uur is bijna voorbij. We draaien de 20 beste hits van dit moment. En er is maar één de beste. Dat kan ook maar één de beste zijn. Dat is altijd zo geweest. Vroeger, met Gim, was ik nooit de beste. Met radio maken, nou goed, daar zijn de meningen ook over verdeeld. Maar hè, qua muziek is daar gewoon een lijst voor. Dat noemen we de top 20. Wat is de nummer 1 van deze week? Ja, je verwacht het al, hè? Hij is niet verdwenen uit de lijst. Je hebt hem nog niet voorbij horen komen. Je hebt goed geluisterd, dus je weet het. Five Seconds of Summer in Youngblood is de nummer 1 van deze week. En hij staat nu voor de zesde week op nummer 1. En dat is best een prestatie. Ja, zeker. Daarvoor was de van Max Sweet Bub Psycho. Doet het ook lekker. Is echt niet uit de top 5 eh, verdwenen.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 When you looking at those strangers, hope to God you see my face. nummer 1 van dit moment, Five Seconds of Summer en Blood. Het uur is voorbij. We draaien de 20 beste hits van dit moment. De lijst is samengesteld door middel van eh, streams via Spotify en andere streamingsdiensten. Ook de downloads zijn meegenomen via bijvoorbeeld iTunes of andere plekken waar gedownloads eh, gedownload kan worden. En de airplays op alle grote radiostations, die worden ook nog eens meegeteld in de lijst van deze week en ook van alle weken. En het allerbelangrijkste, en het mooie aan deze lijst is, is dat die interactief is. Jij kan jouw mening over een plaat geven. Zo krijg ik bijvoorbeeld een berichtje over van 5 Seconds of Summer, Youngblood. Imre eh, Imra zegt daarover, dit is de nummer 1 van dit moment. Ik hoop dat hij heel 2019 op 1 blijft staan. En Annemarie die zegt daarover, ja, dit is zo'n topplaat. Hij is echt heel erg vet. Koen heeft nog een iets wat kritische mening waar ik het wel in kan vinden. Koen zegt, ik vind het begin van de plaat zo slecht en dan komt hij los. Ja, dat is wel echt fantastisch. Dus het is wel een nummer 1 waardig. Nummer 1 dus 5, 6 of Summer jongblad. Wil je ook reageren op één van de 20 platen die in de lijst staat? Dat kan dus via top20.nl. Dit was het voor deze week. Een tip voor de top 20. Wat moet volgens jou in de lijst komen? Mail het naar tip@detop20.nl. We eindigen de uitzendingen altijd met een tip voor de top 20. Een plaat waar wij van denken dat hij nog wel eens in de lijst kan komen. En een plaat die we gewoon stiekem heel graag willen draaien. Hij is voor mij Chris Cross, Amsterdam en Maan. Ik zeg eh, tot volgende week.